Twee uur, Mariette Krol met het NOS Journaal. De tropische storm Isaac kan een bedreiging worden voor de Republikeinse conventie... die volgende week in Florida wordt gehouden. Isaac bevindt zich nu nog in de buurt van het Caribische eiland Guadeloupe. Computermodellen van het Amerikaanse National Hurricane Center voorspellen... dat de storm de komende dagen aan kracht zal winnen. In sommige scenario's koerst hij als orkaan af op de stad Tampa in Florida. Op zijn weg zou Isaac over tal van andere eilanden in het gebied razen... waaronder Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Ook voor Puerto Rico en Cuba zijn waarschuwingen uitgegaan. De organisatoren van de conventie in Tampa hebben een noodplan opgesteld... voor het geval dat de orkaan de stad daadwerkelijk treft. In Tilburg zijn twee meisjes van 16 gewond geraakt... toen ze ranja dronken op een introductieavond van hun school... De meisjes namen op het ROC in Tilburg wat te drinken uit een bekertje... en kregen direct brandwonden aan hun mond en keel. Ze zijn opgenomen in het ziekenhuis. Een jongen dronk ook van de ranja, maar spuugde de vloeistof meteen uit. Hij is niet gewond geraakt. Vermoedelijk zat er in de kartonnen bekers een bijtende stof. De politie gaat uit van een ongeluk, maar neemt het incident wel serieus... en onderzoekt de ranja. In Den Haag is gisteravond een jongetje van een jaar of acht gewond geraakt... doordat hij met zijn arm klem was komen te zitten... in een van de gaten van een rolluik van een parkeergarage. Het luik van de garage ging omhoog toen hij aan het spelen was... en sleurde hem aan zijn armpje mee de lucht in. Het duurde ongeveer een half uur voordat hulpverleners hem loskregen. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet duidelijk. De testrit van de Marswagen Curiosity is succesvol verlopen... zegt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. De verkenner reed vandaag een paar meter op en neer om aan te tonen dat het aandrijfsysteem goed werkt. Curiosity gaat zaterdag op weg naar zijn eerste doel, geologische formaties. Het weer, vannacht meer bewolking, zo'n 13 graden. De komende dagen af en toe zon, in het noorden kans op een bui...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 En je hoorde haar uit de jaren 60 met Summer Night. Goedenavond allemaal, of liever gezegd, goeienacht. Tot zes uur het muziekprogramma van Radio 1, De Nacht ging Anders van de VARA. Met in dit uur nieuw werk van Sailor Niet dat er een nieuw album uit is, Hoewel, er is wel iets nieuws van uh, maar dat is dan in de Verenigde Staten gebeurd. Er is namelijk een eh, cd van eruit gekomen. Ja, Silla Hoe, de Belgische zangeres, gaat Amerika veroveren. En die cd die wijkt enigszins af van wat er in Europa is uitgekomen een jaar geleden. En die afwijking eh, die laat ik je straks horen. Silla Hoe, die werd ook nog genoemd als favoriet nummer van een bekend politicus... Dat nummer laat ik ook eh, voorbij horen proemen. En komende nacht ook aandacht voor het Lowlands Festival. Je gaat eh, deze nacht twee opnamen horen van het Lowlands Festival. En dit uur in ieder geval aandacht voor uh, Spinvis die optrad op dat festival in Biddinghuizen. Marianne Faithful, muziek uit de jaren 60. Ik blijf nog even met je in de jaren 60. Dit is van de LP The Who Sell Out. Marianne with the shaky hands. with Then I suddenly see Mary Ann with the shaky hands, they to hands. Mary is so pretty, the prettiest in the land. Lights come from every city just to shake their shaky hands. Linda can cook. she reads books. Cindy can sew. But I'd rather know. And Mary Ann with the shaky hands. What they've done to Amanda Shea. mannen op leeftijd, maar ze bestaan nog steeds en ze zijn nog steeds bij elkaar. Frankie Valley en The Four Seasons. En een paar maanden geleden, in juni was het, en hebben ze in de Royal Albert Hall in Londen nog een concert gegeven. En getuige de recensies was er met dat concert niks mis mee. Zelfs Frankie Valley die wist op zijn eh, oude dag de allerhoogste tonen nog eh, te halen. Je hoorde Come On Marianne van uh, The Four Seasons. Marianne with a Shaky Hands, dat was een nummer van The Who uit 1967. Van de LP The Who Sell outs met aan het slagwerk Keith Moon. Keith Moon die vandaag waren het niet dat de geschiedenis anders is gelopen. Oh, die zou vandaag 66 jaar zijn geworden. Het is zijn geboortedag, maar hij overleed aan de gevolgen van eh, te veel drugs in 1978. De Four Seasons, Come Marion, die hadden in de jaren 60 ook een hit met dit nummer. me go. Anytime I feel you get me low. Anytime I see you, let me know. tried so hard to be your man. The kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. why, so what we doing, why we chasing, why the bottom, why the basement, why we got good shit, don't embrace it, why the feel for the need to replace me, you're the wrong way track from the good. I wanna be in a picture, telling where we could be at, like, a heart in the best way should. You you'd give it away, you had it so you took it back, but I keep walking on, keep opening doors, keep hoping for that door is yours. In can't come home. You call and I can't come home. van de Four Seasons. Maar eh, ik kan me voorstellen dat er eh, luisteraartjes, jonge luisteraartjes... die eigenlijk al lang naar bed hadden moeten zijn, denken van... dat is van, uh, van Madcon. Die had vier jaar geleden daar een grote hit mee in Nederland in de top 10 met dat uh, nummer kan er Dus een hip-hop combinatie uit Noorwegen. Nou, die jonge luisteraartjes hebben daar inderdaad ook wel eh, gelijk aan. Maar goed, uh, het origineel komt toch uit de jaren 60. Namelijk van die Four Seasons. Die hadden daar dus in 1967 succes mee. Nummer is in diezelfde jaren 60 ook nog eens een keer gecoverd door een Britse band. De Timebox hebben daar toen ook mee de hitparade weten te halen. Maar nu hoor je weer een hele andere versie. <laughs> een cover van een cover van een cover zou je kunnen zeggen. Je hoorde namelijk eh, Bertolf. Jawel, onze Nederlandse Bertolf. Die maakte dit nummer speciaal voor het eh, ochtendprogramma van Giel... een aantal jaren geleden, in 2009 was dat. Waar hij een eh, optreden gaf op de vroege ochtend op 3FM. En in het kader van de Megatop 50 covers koos hij toen uh, back-in van Metcon. Dus dat was dan een cover van een cover van een cover van een cover. Deze jongen heeft het ook moeilijk gehad, hoewel deze jongen, deze oude heer moet ik zeggen. Hij is eh, opgenomen in het ziekenhuis met ademhalingsproblemen. Eh, maar ja, dat krijg je ervan als je tot op hoge leeftijd de jonge gast wil uithangen. Hier is Willie Nelson. Yes, I understand that every life must end. As we sit alone, I know someday we must go home. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, you know, others they've got none. Oh. stay with me. Oh, let's just breathe. Practiced are my sins, never gonna let me win. oh. under everything, just another human being. Oh. I don't want to hurt her. There's so much in this world to make me believe. Stay with me. You're all I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. And I come clean. I wonder every day as I look upon your face. Oh. Everything you gave and nothing you would take on. Nothing you would take. Everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Or didn't I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, I take everything you gave. Love you till I die. Meet you on the other side. Willie Nelson, je kent dit van eh, Pearl Jam van alweer een tijdje geleden. En je hoorde nu de versie van eh, Willie Nelson zoals die recentelijk is opgenomen voor het album Heroes. En je hoorde nog een andere stem en dat was van eh, zijn zoon Willie Nelson en zoon Lucas in Just Breathe. De Willie Nelson die dus eh, is opgenomen in een ziekenhuis omdat hij te veel last kreeg van zijn uh, longemfyseem. En wat ademnood had, dus vandaar dat Just Breathe dus. Inmiddels schijnt het alweer beter te gaan met de oude Kooiboy. Celassou, um, ehm, daar gaan we even aandacht aan besteden. Want de dame die, eh, is behoorlijk ambitieus. Ze wil namelijk eh, Amerika aan de voeten gaan krijgen. Er zijn op dit moment een aantal eh, plannen voor in werking gesteld. Maar Sou die kwam ook afgelopen zaterdag in de krant even ter sprake. Want op dit moment presenteert en maakt de Volkskrant een serie portretten van lijsttrekkers. Afgelopen zaterdag werd Jolanda Sap geïnterviewd door de Volkskrant. En een van de vragen was van wat is een favoriete plaats van jou? En toen antwoordden ze Crazy Vibes van Silla Sue. Yes, I was never really into music Till I was about nine years old is magic, and it gets me all up again and again and I feel like I'm flying. Cause yeah, it lifts me all up again and again and and. But do you know what it can do? de favoriete plaat is van eh, Jolanda Sappel. dus beweerde zij in het interview dat afgelopen zaterdag in de Volkskrant stond. Jorda Selassou met het nummer Crazy Vibes, maar wel in een bijzondere uitvoering... want die werd gemaakt 2 maart vorig jaar... Mm, alweer bij het ochtendprogramma van uh, Giel. En daar zong ze dit nummer live. En Selassou die gaat eh, naar Amerika toe. Of liever zegt, hij is in Amerika om daar promotie te doen. Ze gaat een aantal optredens doen. Ze zal namelijk in het voorprogramma staan van uh, Ed Sheeran. Mm. Ed Sheeran, die we trouwens eh, in het laatste uur van de nacht... anders nog een keer eh, terug horen. Verder is er van Silla Sue in de Verenigde Staten een cd uitgekomen. Haar allereerste cd. Maar die cd die wekt iets af van de uitgave die in Europa is uitgekomen. En het bijzondere is dan dat daar een nummer op staat... dat wij nog niet eerlijk hebben mogen horen. Maar daar komt nu verandering in. Hier is dat nummer Fade Away, Sue. I het nummer van uh, dat te vinden is op de Amerikaanse uitgave van haar allereerste cd. Haar debuut-cd, tot nu toe het enige album dat ze heeft gemaakt. Je hoort het nummer Fade Away. En dit is live muziek van afgelopen zaterdag... in een snikhete, bloedhete tent op het festivalterrein van Biddinghuizen. Ik heb het over Lowlands. Maar ondanks de hitte hij maakte er wat moois van met zijn muzikanten. Dit is een hommage aan Simon Vinkel. Die gesampled ook nog te horen is in dit nummer. Spinvis, een bagagedrager. Je droomt wel vaker van een feest, maar hier ben je nog nooit geweest. Iedereen kijkt naar voetbal en een vent zeurt aan je kop. Wat wil die man in hemelsnaam? Hoe kom je kom je hier vandaan? En als je wegkomt, waarheen wou je dan wel gaan? Hij praat maar door, maar jij dwaalt af, dus je weet niet wie de wedstrijd wint. Als je luistert naar de wolken, als je luistert naar de wind. Je agenda en je zonnebril, wat doen die hier nou? Maar je ligt weer in je eigen bed, in je eigen lot. En opeens staat alles stil, staat alles stil. Staat alles stil. De dag begint en de snelweg zuist, de motor draait. De baby huilt, een vogel schreeuwt. De dag begint en de snelweg zuist, de motor draait. De baby huilt, een vogel schreeuwt. De dag begint en de snelweg zuist, de motor draait baby houdt, Een vogel De dag begint en Simon zingt. Eng is de poort, woord voor woord. Vasten is de zoveelste methode. Klaarkomen doe je met de dood. In de tussentijd neem je er het van en je geeft je eraan over. Vrij kunnen Wanneer kun je de ander volkomen vrijlaten? Je eigen geslacht, het andere geslacht vrijlaten. In bed, te doen en te laten. In gedachten, op straat, wat maar wil. Waar een wil is, de weg. Waar je de ander verliest, moet je zelf kijken. Zien wie er te winnen is. Wat erna te vertellen valt van het eerst klaar, de man of de vrouw, wat was er eerder? Twee handen op één buik, twee handen op één penis, of dartelon kroost op de Venusheuvel. Het is altijd wat en altijd spijt, van al het geld en alle tijd, op de onverharde wegen. Die je naar hier hebben geleid. Ze naar de ochtenden zijn wit en koud en hoe je ook je stuur vasthoudt. De wind komt door je handschoenen heen, je vingers zijn versteend. Zo is er altijd iets wat je verlamt. En is het niet een wiet, dan is het wel de drank of zo. Het spookt maar in je hoofd. Het was lang geleden een eeuwigheid. Je fietste op de afsluitdijk. En ik weet niet wat je er nu van vindt. Dus Als je luistert naar de wolk. Als je luistert naar de je luistert naar de wind, een veel voorkomende zin... in dat hele fraaie nummer van Spinvis Bagagedrager. En je hoorde de opnames als die afgelopen zaterdag werd gemaakt... op het Lowlands Festival. Spinvis dus. En uh, ehm, geïnteresseerden met betrekking tot Lowlands opnamen. Je kan daarvoor terecht op het eh, YouTube, de YouTube-site. Dan moet je gaan naar eh, www.youtube.com slash Lowlands. En daar vind je een heleboel eh, opnamen terug die afgelopen weekend zijn gemaakt. Op Lowlands dus. En Spinvis, eh, de opname die ik je liet horen van Bagage draag, die kan je daar ook tussen vinden. Mihaela Usuliaza, dat is een Roemeense met zigeunerachtergrond. Een paar weken geleden, begin van deze maand, toen is eh, de pianiste... want dat was uiteindelijk klassiek pianiste overleden... maar in haar vrije tijd, of wel vrije tijd, een eh, <laughs> andere nevenactiviteit had ze... dat was dat zij zich toch ook bezig hield met haar roots, de zigeunermuziek. recognize the sign. We strangers know each other now as part of a whole design. Oh, hold me like a baby that will not fall asleep. Curl me up inside you and let me hear you through the heat. Oh, you're the jester courtyard with a smile like a girl's, distracted by the women with the dimples and the curls, by the pretty and the mischievous, by the timid and the blessed, by the blowing skirts of ladies who promise to gather you Fica uit haar beginperiode. Die hoorde van haar het nummer Gypsy. En daarvoor hoorde je dan een eh, Gypsy Girl... die meewerkte aan het nummer Carlia. De pianiste Miaela Usuliaza... die begin deze maand overleed aan een eh, hersenbloeding op 33-jarige eh, leeftijd. Een beetje erg jong en wenig gebeurde dat allemaal. Ze was vooral vermaard als klassiek pianiste. Maar zoals ik al zei, van tijd tot tijd besteden zij ook aandacht aan de muziek... die zij in eerste instantie in haar jonge jaren heeft leren kennen. De zigeunermuziek. Zo dadelijk aandacht voor eh, Van Koten en de Bie... in het kader van de verkiezingen. Een sketch uit 1976. Maar ik blijf nog even bij de zigeuners. In dit geval met Brian Harland. Gypsy Woman. through a caravan, around the campfire light. Lovely woman in motion with hair. saw Zoals u niet weet, nemen aan de aanstaande verkiezingen 90 partijen deel. En het leek het Simplistisch Verbond een daad van democratische rechtvaardigheid... nou ook eens zo'n heel kleintje te laten horen. Simplaas Theo Jongepier spreekt nu met zo'n kleine voorzitter. Meneer Brug. Goedenavond. Uw partij is een afscheiding van de oorspronkelijke Unie tegen Trottoir-terreur. Ja, inderdaad, dat is juist. Maar dat programma ging mij dus niet ver genoeg. En zo ben ik gekomen tot de Nederlandse Volkspartij tegen enge buren. Enge buren? Ja. Waarom een partij tegen enge buren? Nou, daarom. Hm. Eh, de, de Volkspartij tegen enge buren mhm is tegen enge buren in het algemeen... en tegen enge buren van partijleden in het bijzonder dus. Ja, ja. Hebt u zelf enge buren? Hm, inderdaad, dat is juist. Ik heb waarschijnlijk de engste buren van heel Nederland. Enge bovenburen zijn het? Ik heb vreselijk enge bovenburen. Mhm. Eh, daarnaast hele enge benedenburen. Mhm. De buren links, nou dat zijn gewoon griezels. En de enge buren van rechts, eh, zijn gewoon eng. Mhm. Eh, maar mijn overbuurman, eh, dat is die dus van nummer 78, die spant de kroon. Die is namelijk heel erg eng. Heel eng. Hm. trouwens, foto's van al mijn enge buren vindt u in onze brochure. Ja, waar en hoe is die brochure te bekomen? Nou, u pakt een briefkaartje en u zet in de linkerbovenhoek enge buren. En als meer dan de helft van de Nederlanders een kaartje inzendt... Mm. dan betekent dat dus dat er een paar miljoen enge buren zijn... die iedereen enge buren vindt. Ja, en wat denkt u dan daaraan te doen? Eh, wij zijn een jonge partij, maar wij vrezen de regeringsverantwoordelijkheid niet. En onze eerste maatregel zal dan zijn... alle enge buren onderbrengen in speciale enge buurten voor enge buren. Maar, ja, toekomstmuziek, hè? Ja, ja. Uit eh, welke hoek hoop u zo ongeveer die stemmen te krijgen? Nou, uit alle hoeken en gaten. Oh, eh, iedereen met Griekse, Turkse, Spaanse, Surinaamse... of gewoon enge Nederlandse buren. Of buren die enge platen draaien. Of eh, buren met enge kookluchtjes. Of, of enge buren die er gewoon eng uitzien. Overal vandaan. Mm, ja, dat is duidelijk. Nog één vraagje. Is het denkbaar dat er mensen zijn die u als een enge buur ervaren? Dat zou toch kunnen? Hm? Ik ben niet eng. Nou, u heeft anders wel een eng mondje, hoor. Dat is een eng mondje. Ik ben niet eng. Ja, in mijn zwembroek ben ik eng. Maar gewoon als geheel ben ik niet eng. Nou, u maakt mij toch niet wijs, meneer Breur... dat er nooit eens iemand tegen u heeft gezegd... Goh, meneer Breur, wat bent u eng? Want u bent eng. Ik ben niet eng. Jawel, u bent wel eng. U bent heel eng. Ik ben niet eng. Ik vind u bijvoorbeeld een heel enge buur. Meneer Jongepier, u, ik vind u buitengewoon eng, wat u nu zegt. Trouwens, als, ik vind het hier helemaal eng. Als u mijn buurman Deze zou zijn... Deze studio is eng, wist u dat? een hele enge buur zijn. Ik had het wel gedacht dat ik hier werd uitgenodigd. Ik had het wel gedacht.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 De muziek werd geschreven door Burt Backrack. de tekst door Elvis Costello. En het is allemaal te vinden op een cd die eh, de vorige eeuw, eind van de vorige eeuw verscheen... onder de titel Painted from Memory. De intensieve samenwerking tussen deze twee topmuzikanten. Voor het tweetal Costello en Backrack hoorde je een ander tweetal... namelijk uh, Kees van Koten en Wim de Bie uit een simplistisch verbondperiode... Toen maakte zij de sketch Enge Buren. De komende weken dan eh, zal ik nog het een en ander laten horen van uh, Van Koten en de Bie. Maar dan in het kader van Jacobs en van Essen. Want die hebben ook in het kader van uh, verkiezingen een aantal <laughs> hilarische conferences gemaakt. Of sketches moet ik zeggen. Dat komt allemaal voorbij de komende weken. Maar vanaf eh, over twee weken dan krijg je ook weer het leukste uit Spijkers met Koppentoren. Goed, even aandacht voor een eh, klein popfestival... dat eh, plaatsvindt in Drouwenermond. Ik zeg Drouwenermond en dan weet niet iedereen waar dat ligt. Nou, dat ligt in de buurt van Stadskanaal. Daar is een popfestival het komend weekend... en een van de acts die daar zal verschijnen, dat is Van Dikhout. Tot aan het nieuws hoor je het gezelschap onder leiding van Maarten Buitenhuis met Dromendief. me alles wat je hebt. Al je tijd, je geld, je lichaam. Je liefde mij, zoveel zelfrespect. En nog meer respect van vrienden. Je bouwt voor mij een wit paleis. Met feesten, wijnfonteinen. Je vertrouwt me je geheimen toe. Laat alle spoken s'nachts verdwijnen. me alles wat je denkt, elke wens of stil verlangen. En je weeft je roze liefdesweb, en in dat web laat ik me vangen. Je bent mijn tegendeel, mijn zelfkritiek, Maar nog minder kritiek van vrienden. Je wil me helemaal of anders niet, bent het geluk dat ik niet verdiende. veel meer dan om jezelf. Als ik het leven aan elkaar verzin, dan druk jij me op de feiten. Je brengt me water als ik koortsig ben, met het geduld dat ik nooit zal krijgen. Geen mens die ooit mijn fouten snapt, alleen jij zult het begrijpen. Als ik oogsten wil, maar het lukt me niet, dan zeg jij laat het nou rijpen. dromen niet. En je hebt me lief, je hebt me lief. En al die nachten vol van tederheid. Je hebt me lief wanneer. je echt zo zeker bent. Als je zo heel veel om me geeft, zou je me ook laten gaan. pas op open water. En je geeft me alles wat je hebt, maar betalen doe ik later.